met het NOS Journaal. De autoriteiten in Tanzania klagen honderden mensen aan voor landverraad. Anderhalve week geleden liepen demonstraties tegen fraude en uitsluiting bij de presidentsverkiezingen uit op dodelijk geweld en een golf aan arrestaties van betogers en oppositieleden. De grootste oppositiepartij mocht aan de verkiezingen niet meedoen. Volgens de kiescommissie won zittend president Hassan met 97% van de stemmen, maar waarnemers zagen oneerlijke en frauduleuze verkiezingen. De Tanzaniaanse regering spreekt de beschuldigingen tegen. Hassan werd deze week beëdigd. In Brazilië zijn zeker zes mensen om het leven gekomen door een tornado. Die raasde gisteravond in de zuidelijke deelstaat Paraná. Meer dan 400 mensen raakten gewond door het natuurgeweld. Tientallen huizen werden verwoest. Wegen zijn onbegaanbaar en elektriciteitspalen zijn omgewaaid. In het rampgebied geldt een noodtoestand. President Lula heeft federale hulp toegezegd. In de Amerikaanse staat Indiana is een schoonmaakster doodgeschoten... die ochtends vroeg op een verkeerd adres een huis probeerde binnen te gaan. Een van de bewoners schoot haar door het hoofd. Het is de vraag of de schutter wordt vervolgd. Inwoners van Indiana mogen dodelijk geweld gebruiken tegen een vermoedelijke inbreker. Max Verstappen is in de strijd om het wereldkampioenschap in de Formule 1 iets ingelopen op de nummer 2. Bij de sprintrace in Brazilië eindigde hij op de vierde plaats en verdiende zo vijf punten. Doordat nummer 2 in de WK-stand Oscar Piastri van de baan vloog, verdiende die geen punten. De sprintrace werd overigens gewonnen door de nummer 1 in de WK-stand, Lando Norris. Rond deze tijd begint de kwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië, die morgenavond wordt verreden.